Daarmee zijn twee belangrijke aanvoerroutes naar Tripoli afgesneden. Savia viel vanmiddag in handen van de opstandelingen. De NAVO voerde bombardementen uit op de weg van Tripoli naar Savia om strijders van Gaddafi tegen te houden. De stad ligt volgens journalisten in puin. Een paar weken geleden begonnen de opstandelingen aan hun opmars naar Tripoli. Gisteren kregen ze de belangrijke oliestad Brega in handen, maar vanavond is daar opnieuw geweld uitgebroken. Troepen van Gaddafi voeren aanvallen en bombardementen uit. In Zuid-Engeland is een vliegtuig van een Brits stuntteam gecrashed. gebeurde tijdens de luchtshow van Bournemouth. De piloot heeft de crash niet overleefd. Volgens getuigen kwam het toestel neer in een weiland waar het in stukken brak. Het beroemde stuntteam van de Britse luchtmaat de Red Arrows deed met negen straaljagers mee aan de luchtshow in Engeland. In Israël is een dode gevallen bij raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Bij tegenaanvallen door het Israëlische leger zijn volgens de Palestijnen drie mensen gedood. Verschillende plaatsen in Israël, waaronder Ashkelon en Ashdod, werden beschoten. In totaal zouden 40 projectielen zijn afgevuurd vanuit de Gazastrook. Het leger sloeg direct terug en voerde onder meer helikopters aanvallen uit op Palestijnse militanten. In de eredivisie heeft Vitesse ook zijn tweede thuisduel gewonnen. In Arnhem versloeg de ploeg FC Utrecht met 2-1. Beide doelpunten voor Vitesse werden gemaakt door Wilfried Boni. Utrecht speelde in de laatste fase met 10 man na een rode kaart voor Marcus Nilsson. Het weer. Alleen in het noorden nog bewolking en mogelijk wat regen. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolkt en kans op onweer, hagel en windstoten.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 toen hij een award moest uitrekenen aan Gaga... waar hij dus totaal niet mee eens was. En dat zag je ook echt aan het voelwerk van hem. Energy Hit Radio. Nog... E- wat zeg ik nou weer? CFM Zandvoort. Nog één stukje nieuws.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 So let me drive my body around you. I bet you know what I mean. you know that I can make you believe in love and sex and magic. Oh. And sex and magic. Oh. ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 Het is nog, uh, nog eventjes uh, het eerste uurtje met nog even muziek. Greg Davis, 7 Days in 2001. Maar is de volgende plaat van Ricky L featuring Mac met Born Again. Fantastische plaat, een leuke zomerplaat. Je hoort hem nu hier op ZFM Zandvoort.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 Bij de rennen begin deze maand in Engeland is door een railschopper gericht geschoten op agenten, blijkt uit beelden die de Britse politie heeft vrijgegeven. Erop is te zien hoe iemand in Birmingham met een vuurwapen meerdere keren op ongewapende politiemensen schiet. Ook op een politiehelikopter is geschoten. De dader maakt deel uit van een groep mannen met bivakmutsen op die ook...